Zit van der Linde met het NOS-journaal. Felicitaties vanuit vrijwel alle partijen voor de megawinst van de Boer-Burgerbeweging. Die partij zou volgens de exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS uitkomen op 15 zetels in de Eerste Kamer. Net als de combinatie GroenLinks en PvdA. GroenLinks-leider Klaver is blij. Volgens hem is het nog steeds mogelijk dat zijn partij samen met de PvdA uiteindelijk de grootste wordt in de Senaat. De coalitiepartijen staan in totaal op acht zetels verlies. De VVD zou twee zetels moeten inleveren en het CDA vier. Premier Rutte sprak van een bijzondere avond en zei dat dit niet de winst was die zijn partij voor ogen had. CDA-leider Hoekstra noemde het verlies van zijn partij een buitengewoon bittere pil. Forum voor Democratie lijkt de grootste verliezer te worden. Partijleider Baudet sprak in een reactie van een project van lange adem. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is. Dat zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Premier Rutte feliciteerde haar. D66-leider Sigrid Kaag noemt de winst van de BBB fenomenaal. Ander nieuws. In Amsterdam heeft de politie het lichaam gevonden van een 29-jarige vermiste vrouw. Het is niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen. De vrouw uit Haarlem werd eind februari in verwarde toestand opgenomen in het AMC, maar ze vluchtte uit het ziekenhuis. Sinds haar vermissing is er uitvoerig naar haar gezocht. Ze werd gevonden in een sloot in Amsterdam-Zuid. Champions League uitslagen dan. Real Madrid heeft vanavond gewonnen met 1-0 van Liverpool. De Engelse ploeg is nu uitgeschakeld na een eerdere 5-2 thuisnederlaag. Napoli speelde thuis tegen Eintracht Frankfurt en won met 3-0. Ook Eintracht is nu uitgeschakeld na een eerdere 2-0 thuisnederlaag.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 And maybe there's a million people singing shoeshine blues to no one that they've ever met before. Indifference is a drug that I see people buy at the local store. Local store, you, you, you think a little crazy out of my mind, looking all kind of crazy.